had ochtends ontdekt dat zijn auto weg was. Een paar uur later zag hij een trailer met daarop twee auto's, waaronder die van hemzelf. Belde de politie en die zette de trailer aan de kant. De inzettende, twee mannen uit Litouwen, zijn gearresteerd. Voetballer Mark van Bommel vertrekt per direct van Bayern München naar AC Milan. De aanvoerder van de Nederlands elftal had bij de Duitse kampioen nog een contract tot het einde van het seizoen. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar hij bij de Milanezen heeft getekend. Van Bommel speelde sinds 2006 bij Bayern. Het weer in het zuiden valt wat regen, in het noorden is het droog, temperatuur ongeveer 6 graden. Morgenochtend regen of natte sneeuw. In de middag is het droog en dan wordt het ongeveer 4 graden.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 Hij weet nog niet wat hij na 1 juli gaat doen. Laroes werd in 2008 voor een periode van drie jaar herbenoemd als hoofdredacteur van NOS Nieuws. Hij kondigde toen al aan dat het zijn laatste periode zou worden. Volgens hem is het goed dat de NOS na zo'n lange tijd een nieuwe hoofdredacteur krijgt met eigen ideeën, visie en stijl. Larousse constateert dat NOS Nieuws zich in excellente staat bevindt. Onder zijn leiding is de NOS veranderd in een crossmediale nieuwsorganisatie die geliefd is bij een groot publiek. Directeur De Jong zegt dat de NOS Larousse veel dank is verschuldigd. Hij noemt hem een uitmuntend hoofdredacteur met een zeer scherpe journalistieke geest. Kardinaal Simonis wist niet dat een pater uit Rijswijk verdachte was geweest in een misbruikzaak uit de jaren 70. Daarom heeft hij de benoeming van de pater tot pastoor in de jaren 80 in Terneuzen niet tegengehouden. Simonis zei dit vanmorgen bij de rechtbank in Middelburg, waar hij als getuige werd gehoord in de zaak van een man die als jongen in Terneuzen is misbruikt. Ook oud bischop Ernst van Breda, die de man in Terneuzen aanstelde,